Man met het NOS-journaal. Pakistan probeert Iran te bewegen om opnieuw met de Verenigde Staten in onderhandeling te gaan. De Pakistanse vicepremier heeft de buitenlandminister van Iran daarover gebeld. Vandaag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat er morgen weer onderhandelingen zijn in Pakistan. Maar Iran liet weten dat ze nog niet hebben besloten of ze ook komen. Tegelijkertijd dreigde Trump opnieuw met het platleggen van alle bruggen en energiecentrales in Iran... als het land zijn voorstel niet accepteert. In de Amerikaanse staat Louisiana zijn zeker acht kinderen omgekomen bij een schietpartij. Volgens de lokale politie waren de slachtoffers tussen de 1 en 14 jaar oud. Het gebeurde vroeg in de ochtend na een huiselijke ruzie. Die liep zo uit de hand dat een man een geweer pakte en het vuur opende. De vermoedelijke dader is na een achtervolging doodgeschoten door de politie. Volgens de autoriteiten had een deel van de slachtoffers familiebanden met de schutter. De Europese Commissie komt met een lijst adviezen aan lidstaten... om het gebruik van schone energie te stimuleren. De maatregel moet verlichting bieden voor de stijgende energieprijzen. Zo wil de commissie dat mensen meer gaan rijden met elektrische auto's of openbaar vervoer... Ook is het advies aan werkgevers om een vaste thuiswerkdag in te stellen. De Duitse slagerzanger Heino eist dat de radicaal-rechtse partij AFD stopt met het gebruiken van zijn naam en zijn muziek in de verkiezingscampagne. Een van de AFD-kandidaten heeft beweerd dat Heino op hem zou stemmen bij de deelstaatverkiezingen. De 87-jarige zanger stapt naar de rechter en eist een verbod en een schadevergoeding. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Er zijn brede opklaringen en het koelt vannacht af tot een graad of 3.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 For I love you, I'm gonna leave you, Even if I'm not here to stay, I still want your heart. Dit is ZFM 106.9 FM. Sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, crime. Is it gonna take it? I can't understand why you keep it. is what you need. Just a love, L-O-V-E. Say what I got is what you need. A little love, L-O-V-E. Get the chill. it sexy, huh? I'm bringing sexy back. Yeah. The motherfuckers don't know how to act.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 sexy now. Go ahead, be gone with it. This is sexy now. Go ahead, be gone with it. This is sexy now. Go ahead, be gone with it. This is sexy now. Go ahead, be gone with it. This is sexy now.